Citydijkers met het NOS Journaal. Het aantal ernstige bedreigingen aan het adres van Kamerleden en bewindspersonen neemt steeds meer toe. Bij de politie kwamen dit jaar tot nu toe al ruim duizend meldingen binnen van opruiing en bedreiging. Over heel vorig jaar waren dat er nog 588. Volgens de politie neemt het aantal bedreigingen toe sinds het coronajaar 2020... Een van de belangrijkste oorzaken is volgens de politie een stijging van de maatschappelijke onrust. Ook zijn politici vaker bereid om bedreigingen te melden of aangifte te doen. In de Amerikaanse staat Florida is het dodental als gevolg van orkaan Ian opgelopen tot zeker 42, meldt nieuwszender CNN. Ian trok eerder deze week een spoor van vernieling door Florida. Steden liepen onder water en hele straten werden verwoest. Nog altijd zitten meer dan anderhalf miljoen mensen zonder stroom. Inmiddels is Ian afgezwakt tot een storm en aan land gekomen in de staat South Carolina. Daar lijkt volgens de eerste berichten de schade beperkter te zijn. Cuba heeft de Verenigde Staten om noodhulp gevraagd na orkaan Ian, meldt de Wall Street Journal. Voordat de orkaan Florida trof, trok Ian over Cuba en richtte daar ook grote schade aan. Ook kwamen zeker twee mensen in Cuba om. Een deel van de inwoners zit al dagen nog zonder stroom en heeft nauwelijks te eten. Omdat de regering het nog niet is gelukt om de elektriciteit te herstellen... gingen honderden mensen de straat op in Cuba om te demonstreren tegen de regering. De militair leider van Burkina Faso is afgezet. De regering is ontbonden en de grondwet is ook opgeschort. En ook zijn de grenzen van het West-Afrikaanse land gesloten... De nieuwe leider zei dat een groep officieren had besloten om de militair leider af te zetten... omdat hij te weinig deed aan geweld van radicaal-islamitische groeperingen. Het is de tweede staatsgreep dit jaar in Burkina Faso.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 I'm wrong And you're gonna see then you receive it There are lonely roads we go down following the feeling But if it's not worth days of mine They seem to slip away And I know what's right Though I'm afraid I might keep wasting my best days Never mind I am going for a walk today. I could build a dream and make it seem that everything's okay. I could leave today. Oh, I'd better do something today. Oh, I'd better do something today. I am going for a walk today. she love thing happening here, baby, or what?